Zit van der Linde met het NOS-journaal. De bezetting van een klooster in Kosovo is ten einde, meldt de Kosovaarse regering. Ongeveer 30 gewapende mannen vielen zondagochtend het kloostercomplex binnen. Bij vuurgevechten met de politie zijn één agent en drie aanvallers omgekomen. Het is onduidelijk wat de groep van plan was. Volgens de premier van Kosovo waren het door Servië gesponsorde criminelen. De situatie zou nu na een aantal vuurgevechten onder controle zijn. Of hierbij doden zijn gevallen is niet bekend. Het kloostercomplex staat in een dorp waar voornamelijk etnische Serviërs wonen. Kosovo verklaarde zichzelf in 2008 onafhankelijk van Servië. Ajax heeft per direct technisch directeur Sven Mislintat ontslagen. De reden is een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie, schrijft de club. Er zouden diverse pogingen zijn gedaan om dat draagvlak te herstellen, maar zonder resultaat. Directeur Van Halst schrijft dat dat tot onrust heeft geleid, evenals de teleurstellende prestaties van Ajax. Vanmiddag werd de klassieker Ajax-Feyenoord in de Johan Cruijff Arena gestaakt... omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld was gegooid. Feyenoord stond toen met 3-0 voor. Daarna braken er ongeregeldheden uit. Hooligans bestormden de hoofdingang en richtten vernielingen aan. De eerste etnische Armeniërs hebben de enclave nagorno karabach verlaten. De premier van Armenië noemt de kans op etnische zuivering reëel... en zegt dat zijn land bereid is om alle Armeniërs uit de enclave op te nemen. Azerbeidzjan viel dinsdag nagorno karabach aan. Het land zegt de rechten van de Armeniërs in de enclave te garanderen... maar ook dat de enclave geïntegreerd wordt in Azerbeidzjan. De 120.000 etnische Armeniërs zijn bang en zouden daarom bijna allemaal naar Armenië willen vertrekken.